Vooral negens met het NOS-journaal. De gemeente Balen-Nassau heeft alarm geslagen naar het vuurwerkdepot in Ulikoten. De omgeving is afgezet. Het water is in drie opslagbunkers terechtgekomen. Onderzocht wordt of er een gevaarlijke situatie is ontstaan. In een van die bunkers ligt flitspoeder opgeslagen. Met water kan dat volgens de veiligheidsregio ontploffingen veroorzaken. Het depot in Ulikoten wordt gebruikt voor de opslag van vuurwerk dat in beslag is genomen. Na het mislukken van de coalitiebesprekingen in Italië zijn veel beurzen in Europa gesloten met verlies. De Italiaanse beurs begon met winst, maar stond de rest van de dag in het rood en sloot uiteindelijk 2% lager. Ook andere Europese beurzen sloten met verlies. De AIX in Amsterdam verloor ruim een half procent, net als de beurzen in Parijs en Frankfurt. Omdat investeren in Italië nu als risicovol geldt, stijgen de rentes op Italiaanse schuldpapieren. Zowel op kort als langlopende obligaties steeg de rente fors. De regering in Turkije gaat in regio's in het oosten waar veel Koerden wonen de stembureaus verplaatsen. Volgens de kiescommissie gebeurt dit om te voorkomen dat stemmers worden geïntimideerd om voor de Koerdische HDP te kiezen. De regering beschouwt de HDP als de politieke tak van de PKK. Volgens de HDP worden stembureaus verplaatst naar dorpen waar de AK-partij van president Erdogan veel steun heeft. De HDP denkt dat de verplaatsing bedoeld is om de partij uit het parlement te houden bij de verkiezingen volgende maand. Oostenrijk moet bijna 27 miljoen euro boete betalen aan de EU. Het land heeft jarenlang verkeerde cijfers doorgegeven over de financiële situatie. De boete uit Brussel heeft te maken met een speculatieschandaal in Salzburg... dat in december 2012 naar buiten kwam. Daarmee had de deelstaat Salzburg 340 miljoen euro verloren. Dat bedrag is nooit in de boeken terechtgekomen. Het weer. Plaatselijk is een onweersbui mogelijk.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 happy proceed. This is a one way street. Going places filled with a million faces. All have a point of view, but I only want to be with you. Superior, I want to take you higher. Let's set the house on fire.